Mark Hokken met het NOS-journaal. Het Joint Investigation Team komt rond deze tijd met een update van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het onderzoek richt zich op de vraag wie schuldig is aan het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne. De opdracht van het JIT is om verdachten aan te wijzen en met bewijsmateriaal voor een rechtszaak te komen. Het onderzoeksteam maakt vanochtend tussentijdse resultaten bekend van het lopende onderzoek. Gewelddadige acties van extreem linkse groeperingen leiden vrijwel nooit tot vervolging of een veroordeling, zeggen onderzoekers in een rapport voor het ministerie van Justitie. De onderzoekers schrijven dat de daders vaak heel goed weten hoe ze vervolging moeten ontlopen. Er zijn ongeveer 180 leden van linksextremistische groepen in beeld bij de opsporingsdiensten. Zij besmeuren huizen of verstoren rechtspopulistische bijeenkomsten. Door hun vaak donkere kleding en de gezichtsbedekking zijn ze moeilijk te identificeren. Ook gaat de informatie van de AIVD vaak niet naar de politie. In Barcelona worden al de hele week door honderden politieagenten invallen en huiszoekingen gedaan. Dat gebeurt in een onderzoek naar fraude met subsidiegeld. Er zijn verdenkingen dat er 10 miljoen euro is weggesluist om het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië te financieren. Volgens de Spaanse regering was dat referendum illegaal en waren de subsidies bedoeld voor andere dingen, zoals projecten in ontwikkelingslanden. De Nederlandse betaaldienst Adyen gaat binnen enkele weken naar de beurs. Het bedrijf is in 12 jaar tijd gegroeid naar een miljardenomzet. Naar schatting is het bedrijf 5 tot 10 miljard euro waard. Adyen levert technologie voor het verwerken van betalingen aan webwinkels. Grote internationale bedrijven zijn klant, waaronder eBay, Facebook en Netflix. Het weer vanuit het oosten meer bewolking en vooral in het zuidoosten nog wat regen.